5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Twee Rotterdamse scholen die gelinkt zijn aan de beweging van de Turkse prediker Fethullah Gulen... hebben deze week al tientallen leerlingen en een leraar zien vertrekken. Dat heeft de Rotterdamse wethouder van onderwijs bekendgemaakt. Als reden voor de overstap wordt meestal de politieke situatie in Turkije genoemd. De Turkse regering zegt dat Gulen het brein is achter de mislukte staatsgreep van 15 juli. De meeste Nederlanders weten niet wat ze moeten doen als er een incident is in een kerncentrale. Onderzoekers adviseren minister Schippers om een publiekscampagne te starten over dat onderwerp. Veel mensen denken dat bescherming tegen straling onmogelijk is, maar dat is niet waar. Meer kennis kan paniek voorkomen als er echt een ongeluk gebeurt in een kerncentrale, zeggen de onderzoekers. In Italië zijn inmiddels 73 doden geborgen na de verwoestende aardbeving van vannacht. Er zijn ruim 100 vermisten. Onder het puin wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. Nederland heeft hulp aangeboden. Premier Rutte heeft zijn Italiaanse collega Renzi zijn medeleven betuigd en noemt de aardbeving verschrikkelijk. In Myanmar, het vroegere Birma, zijn bij een krachtige aardbeving de wereldberoemde tempels van Bagan beschadigd geraakt. Die tempels zijn een grote toeristische attractie. Er vielen zeker drie doden, onder wie twee kinderen. De beving had een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. De schok werd ook gevoeld in Thailand, Bangladesh en India. Een Britse militair is in Engeland gearresteerd in het kader van een onderzoek naar terrorisme in Noord-Ierland. De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij de voorbereiding van aanslagen. De man van 30 werd gearresteerd in Somerset in het zuidwesten van Engeland. Wat de precieze rol was van de militair en welk doelwit was uitgekozen is onbekend. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm, ook morgen veel zon, dan kan het 35 graden worden. Vrijdag alleen in de kustprovincies koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is vrij druk in de Randstad. Op de A1 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en Eembrugge, 7 kilometer. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A2 Utrecht-Den Bosch... bij de Afritkerk Driel. De weg is weer vrij, er staat nog wel 5 kilometer file. En er zijn problemen met de spitstroken in Noord-Holland... op de A9 bijvoorbeeld van Amstelveen naar Alkmaar. En dat levert tussen Badhoevedorp en Velserbroek ongeveer 6 kilometer op.